kan het zijn dat een toezichthouder uit een andere gemeente de bouw in bijvoorbeeld Goorlen controleert. Zo zou bijvoorbeeld een toezichthouder in Hilvarenbeek een bouw in Goorlen kunnen stilleggen. De burgemeester en wethouders van de gemeente Goorlen stellen voor om toezichthouders uit twee andere gemeenten ook in Goorlen te laten opereren. Omgekeerd werken ook Goorlense ambtenaren in de twee andere gemeenten. De gemeente heeft nu zeven toezichthouders, de twee andere vijf. Tot zover het regionieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Zometeen aflevering 3 van Going Underground met uh, muziek van onder andere Rage Against the Machine, Frank Ocean en Pearl Jam komt er ook aan.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 Goedenavond en eh, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. Het is aflevering 3 alweer. welkom, het is 15 januari 2020, woensdagavond. Je bent aan de goede kant van de week. Ehm, ja, vanavond, we hebben een enorm druk schema, kan ik je vertellen. Ehm, het is in ieder geval Going Underground tot 11 uur vanavond... met eh, de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave en punk. En eh, ja, vanavond, ehm, ja, Eurosonic is eh, of, Eurosonic Noorderslag in Groningen. grootste showcase festival van Europa... waar vele ja, talenten worden ontdekt voor het komend jaar. Die, dat festival dat is vandaag begonnen. dat duurt tot vrijdag, dus we gaan daar sowieso ook een aantal acts, van, acts van draaien. Er is... Eh, ongelooflijk veel uh, eh, gebeurd eh, op, het op, ja, op het gebied van muzieknieuws. Dus dat moeten we ook sowieso nog even doornemen. En ehm, voor de rest is er ook gewoon nog heel veel muziek. Um, Ehm, trouwens, Rage Against the Machine en Frank Ocean, die spelen beiden op eh, Coachella dit jaar. Zijn allebei eh, headliner. Travis Scott volgens mij ook nog, maar dat draaien we meestal niet in, eh, in dit programma. Ehm, vorige week sloot ik af met Alting Gun. Dat is de tweede Nederlandse band ooit na Klankstof ehm, die op dat festival staat. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi. en ja, ook vorige week toen hadden we, het, hadden we alle genomineerden van de BBC Sound of 2020. De BBC die kiest altijd ehm, een aantal grote eh, ja, talenten voor het komend jaar, het muziekjaar 2020 in dit geval. Um, er waren tien genomineerden en nou, afgelopen donderdag werd de winnaar bekendgemaakt ehm, van eh, die tien genomineerden. En op nummer 1 is deze mevrouw geëindigd. En zij staat ook op uh, Eurosonic slag maar dus nummer 1 in de BBC Sound of 2020.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 Los 20 jaar. En volgens eh, de BBC het eh, grote talent eh, voor 2020. Uit Bridgton komt ze en ja, heel, een beetje geïnspireerd door alle grote soulheldinnen. Amy, Etta, Ella, maar ook natuurlijk Otis bijvoorbeeld. Lekker liedje ook deze nieuwsje van Celeste en Stop This Flame. Ehm, ik zat ook een beetje te kijken van, ja, naar vorige winnaars. Um, heb ik eigenlijk vorige week al een beetje mee doorgenomen. Maar bijvoorbeeld in 2003 de allereerste editie won 50 Cent. Een jaar later won bijvoorbeeld Keen eh, The Sound Of. Ehm, in 2008 Adele ehm, en later ook eh, nog eh, nou, namen als Ellie Goulding, Jesse J, Michael Kiwanuka, Haim, Sam Smith. En de laatste jaren ehm, heb je een beetje ja, acts die nou, dat de ene jaar dan heel succesvol zijn en daarna een beetje in de vergetelheid raken. En zo ook bijvoorbeeld deze gast. hij won de BBC Sound of 2016, dus het is alweer een aantal jaar geleden. Jack Garrett en Brief Life. I wouldn't compliment myself. everything I've done. Tell her I owe it to her. Tell her I owe it to her. Tell her I owe it to every heartbeat. Tell her I owe it to every exhale. Tell her I owe it to, owe it to her. Hands upon my chest won't you Ja, leuk. Tijdje ook niet gehoord. Eh, deze van Jack Garrett en eh, Brief. Hij won dus, dus BBC Sound of in 2016. En eh, nou, nou, hij is dus afgelopen donderdag gewonnen door Celeste. Stap dus Flame je daarvoor. Ehm, nog een klein maatje, dan komen ze met een nieuw album. Tame Impala, dit is de nieuwste single Last in Yesterday. Slow Rush, zo gaat het eh, vierde album heten van Tame Impala. Nog een klein maandje voordat het uitkomt. 14 februari 2020. Het eerste album dus in vijf jaar. Dus eh, dat mocht ook wel eens. De Slow Rush. En eh, ik heb een hoge verwachtingen van. Want die singles die zijn allemaal stuk voor stuk goed. Borderline, It Might Be Time. En nou deze, de laatste single voor het album is dat. Last in Yesterday. Een band die ook met een nieuwe plaat komt. Dat is Pearl Jam. Met een wereldwijde zoektocht naar posters is de titel van het nieuwe album van Pearl Jam gevonden. Um, uh, hebben ja, allemaal coördinaten. Eh, hebben fans van Pearl Jam eh, op posters gevonden met op de albumtitel. Het, de, ja, de komende plaat van de band. Het album gaat Gigaton heten. komt uit op 27 maart. En met posters in Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo en New York werd ook gelijk een nieuwe Amerikaanse tour aangekondigd. Dit is Pearl Jam en Alive. cause your daddy was nothing bizar heb ik altijd gevonden, dat, het is ook waar weet je wel. Hij zingt het, I'm still alive en het is ook zo, want al die andere Grinch helden die zijn er niet meer. Kurt Cobain, Chris Cornell, Lane Staley, hij is the last man standing. Eddie Vedder, Pearl Jam en eh, Alive van het eh, geweldige debuut 10. En er komt dus een, eh, een, nieuwe plaat aan, het nieuwe album van Pearl Jam. De 11 is dat... Uh, Eerste sinds 2013, de eerste in zeven jaar. Dus ook al een eh, titel van de eerste single, Dance of the Clarions. Uh, een release datum voor die track eh, en een album tracklist, die zijn er nog niet. In maart dan, en april komt, ja, doet Pearl in ieder geval wel door Noord-Amerika. En daarna dan eh, komt de band eh, naar Europa en eh, de band zal dan ook te zien zijn op Rock Werchter. En staan 22 en 23 juli in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ehm, dit weekend komen er ook al een aantal leuke platen uit. Onder andere Marcus King, Bombay Bicycle Club. Daar ga ik volgende week ongetwijfeld wat van draaien. Ik ga in het volgende uur ook ja, wil draaien van albums die afgelopen vrijdag uit, zijn, uit zijn gekomen. Dat zijn er al best wel wat. Altijd zo rond half januari dan begint dat weer. En ook komende vrijdag komt deze man met een nieuwe plaats. Een tweede is dat. Muramasa dit is eh, zijn samenwerking met Ellie Ros eh, van eh, Wolf Ellis, Teenage Headache Dream. jaar is eh, Billy Eilish de jongste artiest ooit die de soundtrack schrijft en eh, zingt voor de populaire James Bond film. Ehm, no Time to Die eh, gaat hij heten. 25, uh, 25e James Bond film. Op 2 april eh, dan komt hij uit. En Billy die wist al eh, ja, reuring te creëren door foto's van Bond actrices in haar Instagram stories te posten. En gisteren werd dan door Ion e! Production, MGM Studios en Universal Pictures internationaal aangekondigd dat de 18-jarige wereldster de soundtrack voor die 25e Bond film No Time to Die is gestrikt. En zo gaat ook gewoon het nummer zelf heten. heeft ze samengemaakt met haar broer Phineas. Eh, die produceerde ook dat uh, debuutalbum van haar. When We All Fall Asleep, Ready We Go. Ehm, inmiddels heeft ze ook eh, ja, al haar andere nummers afgemaakt en geschreven. En nou ja, eerder gingen natuurlijk al artiesten als Adele, Sam Smith, Alicia Keys en Jack White haar allemaal voor. Dus nou, niet Beyoncé, ook niet nog een keer Adele. Maar Billie Eilish, ja, ik, vind, ik ben benieuwd. en sowieso voor de hele film, ja, de instrumentale soundtrack die wordt gecomponeerd door Hans Zimmer. En ja, dat is eigenlijk ook altijd goed, want die heeft films gedaan zoals Inter stellen. Pirates of the Caribbean, The Lion King. Uh, ga zomaar door. Echt enorm veel eh, grote films. Dus dat zit wel goed. Als het nummer uit is, dan eh, is het misschien wel leuk om een paar onbekende bondjes achter elkaar te draaien. Chris Cornell die heeft er bijvoorbeeld ook eentje gemaakt. En ehm, ze gaat ook optreden op de Grammys. Zij, is, ja, zij gaat daar performen. Uh, Billie Eilish. Eh, en nou, nu ik het toch eh, over de Grammys heb. rapgroep Run DMC die zal Aerosmith op 26 januari vergezellen bij het optreden van de rockband. Dat is de uitreiking van de Grammys. Volgens Verity zullen de twee groepen samen hun hit Walk This Way vertolken. Het nummer betekende doorbraak voor Aerosmith, ook in Nederland. En nou ja, voor Run DMC was het rockrap nummer uit 1986 hun eerste hit in ons land. Nou, dit is die samenwerking, de remake. origineel was al goed, maar eh, deze ja, versie die mag er ook zeker zijn. Run DMC samen met Aerosmith en eh, Walk This Way. Willem Smit en Friends eh, bewijzen dat de Nederlandse indie scene Levend is. Want wat gebeurt er als de crème de la crème van de Nederlandse indie scene per zeilboot naar een bunker op Vlieland vertrekt? Nou, dan maken ze natuurlijk gewoon een plaat die bewijst dat de indie rock in ons kikkerlandje levendiger en hechter is dan ooit. Je kan ook niet anders verwachten dan van eh, de kroonprins der Nederlandse indie rock Willem Smit. Eh, de Amsterdammer die speelde al plat met zijn band Can Pie en met de steeds wisselende supergroep Personal Trainer. Nou, nu voor zijn nieuwe band, of in ieder geval ja, een soort collectief is het eigenlijk, die eh, Industry, nodigde hij zijn muziek muzikale vrienden uit om een week voor Into the Great Wide Open, het, festival eh, en ook in de opdracht van het festival, samen een plaat op te nemen in een bunker op Vlieland. Nou, dat deed Smit en leden van eh, Steve French, Loosburg, uh, eh, personal trainer, Teddy's Hit, Pip Blom, korfbal. Zanneres Lena Hessels en trompetist Ian, uh, Ian Cleaver. En het eh, eindresultaat is een uh, avontuurlijke, broeierige indie plaat die we zowel divers als coherent is. Dit is de track samen met Pip Blom, The Industry en Oh Not Again. En het nieuwe album is ook uit. Ehm, eens even kijken, dat is volgens mij laatste week van ja, 28 december 2019 is dat verschenen. ik hou je van. Rammelende gitaren. Willem Smit en Friends. Willem Smit eh, dus van Ken Shaker en uh, personal trainer. Hij bewijst dat de Nederlandse in die zin nog springlevend is. Met dit collectief, The Industry. En op deze track doet dus uh, Pip Blom voor de duidelijkheid mee. En uh, eh, Pip Blom, ja, dat is ook een eh, ontzettend leuk eh, bandje overigens. Ona the Gen, zo heet het. En de 23-jarige Pip Blom, die is al, nou, toch al een aantal jaren bezig. Sinds 2012 met schrijven, opnemen, releasen van haar eigen indie rock liedjes. Klinkt ook een beetje zo als, als dit. Ehm, afgelopen jaar toen kwam het debuutalbum uit, Boot. En nou ja... inmiddels uh, vroeger Franz Ferdinand, uh, The Breeders, Garbage. Nou, haar allemaal mee op tour. En eh, ze krijgt ook best wel wat airplay en live sessies op eh, BBC eh, Six Music en Radio One. nou ja, het gaat super lekker dus. En vorig jaar in 2019 toen kwamen nog meer dromen uit met de release van dat debuutalbum dus. De felbegeerde spot op Glastonbury en een headline tour door Europa, Mexico en de VS. Nou kijk, die, gaat, lekker, die is lekker bezig die Pip Blom. Heel die band trouwens. Oh Not Again van The Industry. Deze man die komt met een soloplaat, Neffino Weightlift, die van The Night Sweats, weet je wel. Dit is de solo single and it's still alright. alright the hardness of my head. Now close your eyes, spin around, say hard time you could find it ain't the way that you want. But it's still alright. late at night, you lay around wondering, counting all the lines. It ain't so funny now, say times are hard to get this far, but it ain't the way that you want. I'll be damned if this old man don't start to count his laws. but it's still alright. See you learn a lot out there how to scorch and burn. Only have to bury your friends, and then you find it gets worse. Standing out on a ledge with no way to get down. Start praying for wings to grow. baby, just let go. see. Glass is clear, but all this fear starts leaving a mark. Idle hands are all that stands from your time in the dark. But it's still alright. Een van de betere stemmen uit eh, de hedendaagse popmuziek. Never No Radcliffe. Hij bracht eh, nou, het afgelopen decennium twee soloalbums uit. Toen eh, twee albums met The Night Sweats, zijn uh, begeleidingsband. Overigens ontzettend goed. En nu komt hij weer met een soloplaat, de derde soloplaat dus. En It's Still Alright, dit is van de eerste single. En de titeltrack. En die gaat 14 februari uitkomen. Dat was al een dag eh, om naar uit te kijken, want eh, ja, dan komt ook een nieuwe album van uh, eh, Bala, Pala. Maar nu dus extra een dag om naar uit te kijken. Never No Native in The Night Sweats. Of nee, niet zonder de Night Sweats dus. Ga ik, al, ga ik alweer. Nee, solo en het Still Alright. Dit is Demop Happy en Mother Machine. heerlijk dit. Een nieuwe single van d Happy. We hebben wel meer eh, fijne platen, maar dit is eh, de nieuwste single, Mother Machine. Zo heet het. En eh, nou, je hoort het direct hè, heel erg geïnspireerd door bands als Led Zeppelin, Black Crows, Black Keys. Allemaal die, die bluesrock, zeg maar. Deemop Happy, de nieuwe single, Mother Machine. Daarvoor dus muziek van The Industry en Nevino Raidlift. De Industry met Pip Blom. En die staan dit, ja, dit ik weet niet of ik dat ah, gezegd had, maar die staan dus ook op Eurosonic Noorderslag deze week. Even kijken, een stukje New Wave, maar dan wel vrolijk. Human League. Me, Human League. Geschreven door eh, groepsleden Joe Callis, Philip Oakley, uh, en uh, Philip Adrian White. En geproduceerd door Martin Rushent. En Oki die schreef de tekst nadat hij een fotostrip las in een tijdschrift voor tienermeisjes. Oorspronkelijk zou hij het eh, alleen zinnen, maar geïnspireerd door de film Star is Born besloot, besloot hij om het nummer een, eh, ja, een duet te maken met zangeres Susan en Sally. Ook uit die band, de Jumelik. En eh, ja, tot dat moment waren zij en de andere zangeres Joanne uh, Cathedral uh, veroordeeld door, tot achtergrondzang. En toetsenisten Kellis en Wright die schreven een, een synthesized line die oorspronkelijk veel ruiger was dan op de uiteindelijke versie. producer Russian die was ontevreden met vroege versies van het nummer en maakte met Kellis een remix met een ja, wat zachter geluid dat volgens Oki meer poppy was. Oki die haatte de nieuwe versie en dacht dat het het zwakste nummer op het album zou worden. Dus hij zette het nummer als laatste op de track eh, voor dat album. Nou, eh, ontzettend goed liedje nog steeds. Uh, en Don't You Want Me. Ook dat het in de verschillende coupletten zeg maar, vanuit verschillende personen ehm, ja, wordt verteld als het ware de gebeurtenis. Goed, nog steeds goed. Kate Vernada, Kelly Uchis en 10%. cause that's my witness. You just don't have a clue what to Look in your eyes, I see the envy. I don't check for these other bitches. can that's my Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. De gemeente Goorle heeft de landelijke direct duidelijk deal getekend. Dit werd dinsdag gedaan tijdens de aftrap van de campagne Heldere Taal. Met het ondertekenen van de deal spreekt de gemeente af dat alle medewerkers direct duidelijk gaan communiceren. Restaurant Geronimo in Hilvarenbeek is definitief failliet. Omdat de eigenaar hoger beroep had ingesteld, mocht het restaurant nog open blijven, maar dat beroep is ingetrokken restaurant is nu al sinds 30 december dicht. Curator P. Gerritsen hoopt op een snelle doorstart. Tot zover het regionieuws. Dankjewel, Jimmy Spijkers. Zometeen in de tweede uur van Going Underground. Welke plaat wil jij horen? Denk aan uh, alternatieve rock, Britpop, elektronica, eh, grunge, metal, new wave, punk.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 Ja, en als je dan over Pretenders hebt, dan moet je ook eigenlijk een paar Pretenders eh, achter elkaar draaien. En nou, laten we dan beginnen met deze. De Pretender van de Foo Fighters van Dave Grohl. Hij werd gisteren 51 jaar, hè? Ja. Fighters en uh, The Pretender. Dave Grohl gisteren werd hij eh, 51 jaar. En er komt ook een nieuwe plaat hè, dit jaar van uh, de Foo Fighters aan. Alles wijst erop. Ik kijk er enorm naar uit, want die laatste die was ontzettend goed, die Concrete and Gold. Foo Fighters en The Pretender. Nou ja, van Pretender daarna Pretender. Want ja, hè? Jackson Brown, hij heeft ook, hij heeft ook een Pretender. rid myself in the shade of pack my lunch in the morning and go to work each day. And when the evening rolls around, I go on home and lay my body down. And when the morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Amen. Say it again. I wanna know what became of the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end, it's the wink of an eye. comes streaming in, you'll get up and do it again. Amen. Um, caught between the longing for love and the struggle for the legal tender. Where the sirens sing and the church bells ring and the junk man pounds his fender. asleep at the traffic light. And the children solemnly wait for the ice cream vendor. Out into the cool of the evening strolls the pretender. He knows that all his hopes and dreams begin and end there. Zo mooi, Jackson Brown en eh, de The Pretender. Ik vind hem zelf nog mooier dan eh, de uh, Loadout Stay, dit. Ja, dat heb ik toch wel mooi bedacht weer. Hè? De Pretenders met uh, Brass Pocket. En daarna de Pretender van de Foo Fighters. En daarna de Pretender van Jackson Brown. Ach, zo goed bedacht, dan zeg ik het zelf. Fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. Foo Fighters en Jackson Brown. Ehm, ja, we hebben een enorme maar We hebben nog maar drie kwartier en ik wil nog zoveel doen. Ik wil nog iets draaien van een act van, eh, die op Sonic staat. Ehm, ik wil nog iets draaien van Wolfman, die hebben een nieuwe plaat. Eh, Moby die komt in een nieuwe plaat, we wil nog iets van draaien. Rush uiteraard, hè. Van, eh, ja natuurlijk, Neil Peart is overleden. Cranberries, Dolores O'Rourke twee jaar geleden. En voor de rest ook nog gewoon heel veel nieuwe muziek. Dus ja, we moeten maar snel door. Uh, Crew and Liam Bridges, de nieuwe zin al. Texas Sun. You say you like the wind. flowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun Caressing you from Fort Worth to Amarillo Well, come on, roll with me to the sun dips low Texas sun Texas sun, oh girl sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Jij mag ook wezen, toch? Ah, ja, mag ook wezen. And a big body. Ja, ah, jij bent ook mooi. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? and I. Er zijn nogal wat vraagtekens over hoe je het nou uitspreekt, maar volgens mij is het gewoon Crumbing. De nieuwe single samen met Liam Bridges, Texas Sun. Nou, daar komt uh, eh, Bing ook vandaan. En ehm, vorig, eh, vorig, jaar ook een hele goede show gegeven op ehm, Best Cap Secret. Ja, in Hilvarenbeek. Oeh, ook weer een aantal namen bekendgemaakt uh, voor dat festival. Eh, naast Massive Attack en The National die er al stonden voor eh, deze editie 2020. Nou, wordt leuk. Ehm, ik ga weer even iets draaien uit die lijst van BBC Sound of 2020. vorig jaar, of vorig jaar, Vorige week toen hadden we alle, eh, alle genomineerden. Ehm, en nou, afgelopen donderdag werd dus de winnaar bekend. Celeste, heb ik vorige uur wat van gedraaid. Dit eh, is de nummer 2. Eh, de nummer 2. nummer 2, Easy Life. Die hebben een nieuw EP'tje uit. Junk Food, zo heet dat. Ehm, ook die Sangria, volgens mij is dat. Ja, die is ook leuk. Ehm, maar dit is de nieuwste single van die gasten. En nou ja, zo eigenlijk zo als je het verwacht een beetje. Hè, Easy Life, de titel van van um, dit ja, orkest. Uh, is het ook inderdaad heel easy listening, relaxed muziek. Dead Celebrities, zo heet hij. I don't wanna play out. Chose the greatest day to come to LA. Make sure the door doesn't hit me on the way out. 11 hour trip on a plane. Well, that's a very long way for a day out. In a city full of suicide dreams, movie stars and scenes. plastic cemeteries. Throw the stars on the floor, walk the golden mile. Sun drenched in chamomile kisses, broken bones and wishbone wishes. All you can eat. Take a bow, no FOMO, no sleep. Can a woman teach me how to be the man? Tropicana and sand. All I ever wanted was a jam. All I ever needed was a plan. Riding with models in the back of a car, car. Jump I my membership for the 27 Club. Everyone around me wants a way out. And when I'm struggling to cover my tracks, should I be worried about the scandal or the payout? When everything I own is on tick and slipping through my grip. My classic ego trip. Go back to LC, walk the golden mile. Some drenched in dry lip kisses, some hits and some near misses. Oh well be dropping like flies Calling three nights, 2016 It happens sometimes, not everyone lives But everyone dies Riding with models in the back of a car, car Jumping the. Easy Life, de EP die is uit. Junk Food, dit is er van de nieuwe single Dead Celebrities. En ehm, ja, ze staan niet op uh, eh, Eurosonic Noorderslag, had ik eigenlijk wel eh, verwacht. Eh, maar ze zijn wel ehm, tweede dus in die lijst, de Sound of 2020 van de BBC. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi. En sowieso heel leuk aan dat festival uh, Eurosonic Noorderslag, want ik ga er zo meteen, nog wat van draaien. Georgia bijvoorbeeld, die staat ook ehm, ergens tussen woensdag en zaterdag daar. Op dat grote showcase festival in, in Groningen. Dus elk jaar, vier eh, dagen lang. Het grootste showcase festival van eh, Europa een van de leukste festivals, vind ik zelf. Ik ben er nog nooit geweest. Maar omdat, ja, daar zou je als uh, recensent bijvoorbeeld een eh, act kunnen ontdekken. Of als DJ, of hoe je ook eh, uit de muziekbusiness daar naartoe gaat, naar dat festival. En bijvoorbeeld een jaar later kan zo'n klein bandje of kleine artiest in één keer super groot geworden zijn. Dus dat is natuurlijk heel mooi om te zien in een jaar. Ehm, dus Georgia, ook op de BBC Sound Off list. Volgens mij geëindigd bij de onderste vijf. Daar ga ik zo meteen nog wat van draaien, want die staat ook op dat festival. En eh, ja, Easy Life dus. EP'tje is uit. Zometeen uh, ook nog wat eh, nieuwe muziek van artiesten die een album hebben uitgebracht afgelopen vrijdag. nou ja, dat is dus ook Georgia, maar ook David Keenan. en onze eigen Nederlandse band De Wolf komt ook, met, ook met, heeft ook nieuw materiaal uitgebracht. Zij kwamen vorig jaar op de valreep van 2019 met een nieuw mini-album. Ik heb het over Wolfmother, Joker en The Thief is dit de Joker is ook genomineerd hè, voor eh, allerlei eh, prijzen, heb ik begrepen. Academy Awards, eh, volgens mij elf stuks of zo. Van deze wat origineler dan de Joker van Steve Miller Band. Wolfmother, Joker en The Thief. Wolfmother dat, uh, debuutalbum, hè, dat is dus nog steeds te gek. Met eh, natuurlijk Woman erop en ook deze, Joker and the Thief. En eh, ze maken nog gewoon steeds aardige, leuke platen. Volgens mij die laatste zin al Kick-Ass, die is ook heel erg leuk. Wolf Joker and the Thief. Hey, Young Gang Silverfox, die heeft ook een nieuwe zin Ik zag hem helemaal niet aankomen, maar die is het, hij is het ook echt. Standing on the Edge. Gang Silverfox. Andy Platt en eh, Sean Lee, hebben weer eh, nieuw materiaal uit. Dit is de nieuwe single Standing on the Edge. Nou ja, dus op de Edge leuk vinden. Nog meer nieuwe muziek. Oh, Maarten wordt hier blij van zeg. De nieuwe van Tennis. Need Your Love. Nieuwe single van eh, Tennis. Ja, leuk bandje dit. Uh, leuke single ook. Need Your Love, zo heet het. Ja, en dan eh, even terug naar eh, afgelopen vrijdag. Ik had eh, mijn programma gedaan. het houdt niet op op de vrijdagavond tussen 7 en 10. En ik kwam thuis en ik hoorde dat de drummer van Rush is, ja, is overleden. Ehm, Neil Peart, dat ja, was zijn naam. En hij was eigenlijk ja, een aantal maanden geleden nog Ginger Baker van Cream. ook een waanzinnige drummer die overleed. En ehm, nou ja, hij was eigenlijk de laatste grote, alle echt de grootste drummer, zeg maar, die nog leefde, zeg maar. Eh, bijvoorbeeld ook Rolling Stone magazine, die heeft een hele mooie lijst van eh, de 100 beste drummers eh, ooit. Hij was eigenlijk de laatst nog levende drummer die super hoog stond in die lijst. Een, nou ja, Rush, een beetje een, nou ja Ehm, symfonische rockbands, zo mag je het eigenlijk wel noemen. Al eh, heel eh, ja, succesvol in de jaren 70 met heel veel concerts. En eh, maakte ook een aantal fantastische platen. De bekendste zijn toch wel Permanent Waves uit 1980 met Spirit of the Radio. Die zou ik ook komende vrijdag draaien. En de plaat daarna in 1981, Moving Pictures. Die was nog eigenlijk een stapje hoger, een level hoger. En daarop staat dit nummer. En dat zou ik dan ook graag nou ja, op willen dragen als het ware aan Neil Peart van Rush en waanzinnig drummer eh, is niet meer. Hij werd een beetje de F-16 onder de drummers genoemd. Omdat hij zo ongelooflijk snel was. Nou ja, dat hoor je ook in eh, al die eh, albums en opnames terug van Rush. Dit is Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean. Rush en eh, Neil eh, Peart, hij is dus eh, overleden. Ehm, dit was Tom Sawyer, volgens mij is hij 76 jaar geworden. Volgens mij, kijken, 67 omgedraaid. Damn, is nog, is nog jong eigenlijk. Helaas, eh, hij is er niet meer. Eh, Tom Peert van eh, Rush. Dit was Tom Sawyer van nou, misschien wel een beste album Moving Pictures uit 1981. Over albums gesproken. afgelopen vrijdag toen kwamen de eerste nieuwe uit. En ik ga even wat nieuws achter elkaar draaien. Georgia, die ehm, is dus ook een van die tien talenten van de BBC Sound of 2020-lijst. Ehm, zij heeft een, ja, volgens mij is het de puplaat zelfs, zelfs. Of ehm, een van de eerste in ieder geval. Nee, dit is het, nee, dit is het, haar tweede plaat. Ehm, heeft trouwens ook een nieuwe zin om met Muramasa. Uh, Seeking Trails, zo heet hij. 24 Hours ga je daarvan horen. Ehm, David Keenan ehm, heeft een eh, nieuwe plaat uit. En hij komt volgens mij uit Ierland, is het volgens mij. ja, uit Ierland komt hij. En eh, hij heeft ook een debuutplaat uit. Die heet A Beginner's Guide to Bravery. Daarvan draai ik Holy Ghost. hij is een beetje geïnspireerd door Leonard Cohen en Jeff Buckley. nou, het lijkt ook een beetje op Damien Rice. Ben Houwer. Nou, dat werk. En um, De Wolf, Nederlandse band, Tescum Tapes met een eh, ja, recorder van vier sporen. Hebben ze eigenlijk onderweg voor eh, nou, nog minder dan 50 dollar. Hebben ze alle liedjes eh, die zeg maar, ehm, ja, bij hun tournee in hun hoofd kwamen. Die hebben ze meteen gewoon in het busje gespeeld. dat staat ook op de, op de hoest. Dus The Wolf's nieuw album is, of it was recorded on the road for less than 50 dollars. But it sounds like a million bucks. De Tescum Tapes, zo heet eh, dat album. Ontzettend goed eh, is het ook. Daarvan ga ik eh, Nothing Changes draaien. alhoewel, die minder dan 50 dollar, dat is niet helemaal waar. Want er zitten ook heel wat soul samples in. En die hebben ze niet meegeteld. Maar goed, je snapt het. die drie hoor je achter elkaar. Georgia, David Keenan en The Wolf. much my gaze, then produces this page from his waistcoat with a slip disc smile. Look, boy, here is my last known correspondence for Christ. I tried to read it, but my glasses were filthy. Yes, to the fathers and the lost sons and the Holy Ghost. It's the ones that seem destined to get left behind interests me the most. I am the prodigal son, resting his head on the drum that was carried to the welcoming parade. And I give all I have, I should give all I have. Strip me bare, let me wash in the rain. Past the government housing, right off Donaldson Road, open collars and open hearts. They swap anorexic lyrics for pyrotechnic rhymes as car lights knife their way through the dark. Then this feeling persists. We as people exist in a state of anticipation. You know it comes at a cost. But so the great unwashed have informed me, and I tend to believe them these days. It's to their fathers and uh, their sons destined to get left behind me the most. I am the son, resting his head on a drum that was carried to the welcoming And I give all I have, oh, I give all I have. Strip me bare, let me wash in the rain. something freeing like that anyway. I was gifted a book by somebody who loved me, but a man who got even with God. Veel nieuwe muziek uit Nederland. The Wolf en eh, de Teskem Tapes. Dit is daarvan Nothing's Changing. Daarvoor ook nieuwe muziek. David Keenan. Zijn debuutalbum heet A Beginner's Guide to Bravery. Daarvan hoorde je een van de laatste singles, uh, Unholy Ghost. Hij staat eh, trouwens ook 21 eh, maart in Paradiso Amsterdam. Dan kun je hem gaan zien. En daarvoor nog Georgia met 24 Hours. Ook zij heeft een tweede plaat uit. Seeking Trails. En zij staat ook op Eurosonic Noorderslag deze week. een beetje ja, fijne alternatieve dance popliedjes. Ja, ik vind het fijn. 24 Hours was dat. ik had nog een plaat van na ruim 8 minuten. Maar dat ga ik niet halen. Dus die schuif ik net door, door naar volgende week. Of het ontzettend ontzettend fijne plaat. Ontzettend fijne plaat. ja, daar heb je geen idee van. En nou, natuurlijk. Hè, maar je hoort het volgende week. Eh, ik heb sowieso ook nog een andere paar ja, liedjes die ik nog absoluut nog even wil draaien. Even uit mijn, uit mijn systeem wil hebben. Dus ik, ga nog... Ik, ja, een kwartiertje doorpiraten zometeen uh, na 11 uur. Ehm, maar deze die draai ik nog even dit uur dan. Eh, the Kinks, All Day and All of the Night. in the daytime. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. De gemeente Goorlen heeft de landelijke direct duidelijk deal getekend.